Bij de ANWB Alarmcentrale zijn 50 meldingen binnengekomen van Nederlanders op campings... van wie bijvoorbeeld de auto is weggespoeld. De toeristen in het getroffen gebied zijn geëvacueerd naar hoger gelegen plaatsen. Bij het noodweer aan de Côte d'Azur zijn 10 mensen om het leven gekomen. Rivieren overstroomden na hevige regenval. De Franse regering wil de pensioenleeftijd geleidelijk verhogen van 60 naar 62 jaar in 2018. Volgens de minister van Sociale Zaken is de verhoging onontkoombaar. Hij wijst daarbij op de ontwikkelingen in andere Europese landen. In 1995 mislukte een poging om de pensioenleeftijd te verhogen. Na wekenlange stakingen werd het plan toen ingetrokken. De hervorming die president Sarkozy nu wil doorvoeren maakt deel uit van een grootscheeps bezuinigingsprogramma. Frankrijk wil het begrotingstekort in drie jaar terugbrengen van 8 naar 3 procent door 45 miljard euro te bezuinigen. Vier op de tien vaders zouden meer tijd aan de opvoeding van hun kinderen willen besteden. Het zijn vooral vaders jonger dan 45 die vinden dat ze tijd tekort komen voor hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin naar de rol van de vader in de opvoeding. De meeste vaders vinden dus dat ze wel tijd genoeg hebben voor de kinderen. Het merendeel van hen besteedt elke week een vaste dag of een deel daarvan aan de zorg. Minister Rauwvoet vindt het goed dat vaders steeds meer betrokken zijn bij de opvoeding. Jongeren hebben steeds meer moeite om een vakantiebaantje te vinden. Had vorig jaar nog 11% geen werk voor de komende zomermaanden. Nu is dat bijna 30%. Dat blijkt uit cijfers van FNV Jong. De vakbond noemt de crisis als belangrijkste oorzaak. Veel jongeren denken dat er volgens de FNV jong over om zwart te gaan werken. En ze hopen zo meer geld over te houden. De vakbond begint daarom straks in Nijmegen een actie tegen zwart werken. Het weer vandaag veel zon en een stevige noordoostenwind.